12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse marine heeft Iran gewaarschuwd dat de olietanker een vrije doorgang moest krijgen door de straat van Hormuz. Dat gebeurde kort voordat Iran het schip vrijdag enterde... blijkt uit een geluidsopname die is opgedoken. Iran geeft het bevel dat het schip zijn koers moet verleggen. Kort daarna nemen leden van de Iraanse Republikeinse Garde de tanker over. Het schip ligt nu in een Iraanse haven aan de ketting. Volgens Iran maken de 23 bemanningsleden het goed en zijn ze veilig. De man die gisteravond laat is doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost... is de Amsterdamse crimineel Inkomar Balentien. Dat bevestigt de politie. Valentin zat meerdere malen vast en raakte in 2013 gewond bij een aanslag op hem. Volgens de politie was de liquidatie een gerichte actie. Er is meerdere keren op hem geschoten. Artsen zonder grenzen stuurt opnieuw een schip naar de Middellandse Zee om migranten op te pikken. De hulporganisatie zegt dat dit jaar tot nu toe ruim 400 mensen zijn verdronken... die vanuit Libië op weg waren naar Europa. De hulporganisatie vindt dat de Europese regeringen daar te weinig tegen doen. In Pakistan zijn zeker acht doden gevallen bij onder meer een zelfmoordaanslag. Een vrouw blies zichzelf op bij een ziekenhuis in de stad Dera Ismail Khan. 26 mensen raakten gewond. Kort voor de aanslag was er in de buurt een politiepost beschoten. Daarbij werden twee politiemensen gedood. Toen een ambulance met de lichamen aankwam bij het ziekenhuis... blies de vrouw zich op. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban in Pakistan.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 Do you ever feel like a misfit? Everything in you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers? All phone. But my son We're gonna make Ziek man, politiek man, statistiek man. Politiek, wat is dat? Statistiek, wat is dat? Didactiek, wat is dat? Praattechniek, wat is dat? Muziek, mm, muziek, wat is dat dan? Wat is dat toch? Wat is dat nou? De burger geen flauw benul van. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? de bananenklant. Polymanietiek, man statisch, man tistiek, man didak, man tactiek, man pratig, man techniek, man zenuwman, zenuwman, zenuwman. Au!